Levi van Eck met het NOS-journaal. In het centrum van Hilversum is de omgeving van een kerk afgezet... vanwege de vondst van een verdacht pakketje. Het zou gaan om een zwarte koffer. Door de afzetting is de kerkdienst van 11 uur niet doorgegaan. De politie is ter plaatse voor onderzoek. IS heeft de zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul opgeëist. Bij de aanslag gisteravond op een bruiloft... zijn zeker 63 mensen om het leven gekomen en 180 mensen gewond geraakt... Volgens een ooggetuige waren er meer dan duizend mensen in de ruimte... toen er verschillende explosieven afgingen. De aanslag komt op het moment dat de Verenigde Staten en de Taliban... in een afrondende fase zitten van hun vredesbesprekingen. De VS wil zich terugtrekken uit Afghanistan... op voorwaarde dat de Taliban afziet van aanslagen gericht tegen burgers. Een groot deel van een sloppenwijk in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh... is verwoest door brand. Onduidelijk is nog hoeveel mensen dakloos zijn geraakt... Het zijn er zeker enkele duizenden, maar er zijn ook berichten over 50.000 daklozen. De brand brak vrijdag uit, waardoor is nog niet duidelijk. Er zijn geen berichten over doden, wel zijn er mensen gewond geraakt. Veel mensen waren niet thuis vanwege het offerfeest. Het vuur kon zich snel verspreiden omdat de huizen dicht op elkaar waren gebouwd... en veel woningen hadden daken van kunststof golfplaten. De regering van Bangladesh heeft hulp toegezegd. In Hongkong hebben zich opnieuw tienduizenden demonstranten verzameld voor een protestactie. Ze wilden aanvankelijk een mars houden naar het zakencentrum, maar dat hebben de autoriteiten verboden. De afgelopen weken kwam het een aantal keer tot felle botsingen tussen de politie en de demonstranten. De organisatie van de protestbeweging heeft opgeroepen het vandaag vooral vreedzaam te houden. Het weer. Vanmiddag trekt de regen naar het oosten weg. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon, wolken en af en toe een bui.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 Ik keek nog even om, halverwege het station zag mijn dochtertje, ze vloog achter me aan. Ze snikte, papi loopt toch niet zo snel. dat ik moest vertellen dat haar papier rende na de laatste trein. Maar ze kon niet weten dat ik ook voorgoed zou gaan.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 You're thinking of being my baby. It don't matter if you're black or white. I If you're black or white it don't matter your black or had a way. If I could see the sun behind the snow, if I could only let it go. is more than a provider, more than you desire. Skyward. dus een keer met mij te wagen, maar ik weet niet hoe. Ik zou iets willen zeggen, want er is veel aan uit te leggen, maar ik weet niet hoe. Ik zou je willen kennen, zodat ik je meer nog kan verwennen, maar ik weet niet hoe. Ik zou je willen stelen, zodat ik jou niet hoef te delen, maar ik weet niet hoe. Ik zou je liefde willen geven en met je samen willen leven. Binnen jouw vertrouwen en dan waanzinnig van je houden. Maar ik weet niet hoe. Oh, ik weet niet hoe. Oh, ik weet niet hoe. Ik zou je overstelpen met mijn cadeaus als dat zou helpen, maar ik weet niet mijn ziel en zaligheid verkopen, maar ik weet niet hoe. weet niet hoe, weet niet hoe, Ik zou je willen ringen en als een lijst te laten zingen, maar ik weet niet hoe. Hij weet niet hoe, hij weet niet hoe, weet niet hoe. Ik zou je willen kooien en dan geleidelijk ontdooien, maar ik weet niet hoe. weet niet hoe. maar ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe, hij weet niet hoe, hij weet niet hoe. Ook zou je willen smeken, het van de kansel willen breken, maar ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe.